Michel Koenen met het NOS-journaal. Julian Assange in te trekken. Hij zou daarna uit de ambassade in Londen worden gezet... zeggen bronnen bij het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken... tegen het online tijdschrift The Intercept. En president Moreno is in Londen... en zou met Groot-Brittannië onderhandelen over een overeenkomst. Assange zit al zes jaar in de ambassade. Hij vroeg asiel aan om uitlevering aan de VS te voorkomen... Ecuador verbood Assange al eerder om contact te hebben met de buitenwereld. Ook werd zijn toegang tot internet geblokkeerd. In Los Angeles is een vrouw omgekomen bij een gijzeling in een supermarkt. De dader kon na een paar uur door agenten worden gearresteerd... toen hij met een groep gijzelaars naar buiten kwam. En de man ging de supermarkt binnen na een achtervolging... waarbij hij schoot op agenten. Eerder had hij zijn oma en vriendin neergeschoten. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. In Peru zijn 33 mensen gearresteerd die in een WhatsApp-groep zaten... waarin kinderporno werd gedeeld. Ook zouden leden zelf kinderporno hebben gemaakt. Europol heeft geholpen bij de arrestaties in meerdere steden in het land. Ook in Paraguay en Brazilië is iemand opgepakt. In totaal zaten 256 mensen uit 30 landen in de WhatsApp-groep... die Little Princess heette. De beheerder was iemand uit Colombia. En de Amerikaanse veiligheidschef Dan Coats zegt dat hij niet zo handig heeft gereageerd op het nieuws dat Donald Trump Vladimir Poetin wil uitnodigen op het Witte Huis. Hij kreeg dat live te horen van een interviewster. En daarop zei Coats onder meer, hoor ik dat goed? Hij zegt dat het ook niet bedoeld was als kritiek op het handelen van de Amerikaanse president. Het weer nog geregeld zon en 24 tot 28 graden. Vanaf maandag gaan de temperaturen weer omhoog... en wordt het op steeds meer plaatsen tropisch warm met boven de 30 graden.